onze veldplanet wordt weer een burgerpet. Wij zwaaien af, we zwaaien af, we zwaaien af. Aan de luid, aan de luid hebben we maling, tot herhaling, tot herhaling. We lachen op de stad die hij ons had. we zwaaien af. De kazernepoort, die gaat nu dicht. De weg naar huis ligt open. 18 maanden lang deed ik mijn plicht. Maar nu is het afgelopen. de aan de luik zeggen we maling, tot herhaling, tot herhaling. We lachen op de slag die hij ons had. We zwaaien af, we zwaaien af. Morgen ben ik thuis en weer bij jou. Ik zal bloemen voor je kopen ik omhels je dan en zoen je gauw. De dienst is afgelopen.